Die begint maandag. De inspanningen moeten verdrievoudigd worden om de opwarming onder de 2 graden te houden. In het rapport wordt vastgesteld dat veel landen niet doen wat ze beloven. Ook de Europese Unie schiet tekort. De wereldwijde CO2-uitstoot was in een paar jaar stabiel... maar vorig jaar is die juist weer gestegen. De onderzoekers benadrukken dat het technisch nog steeds haalbaar is... om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. In Tunesië hebben zo'n 200 mensen gedemonstreerd... tegen de komst van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Onder hen zijn mensenrechtenactivisten, journalisten en politici. Het is de eerste buitenlandse reis van de prins... sinds de moord op journalist Jamal Khashoggi... in het Saoedische consulaat in Istanbul. De Saoedische kroonprins bezoekt Tunesië als onderdeel van een rondreis langs Arabische landen. Dat doet hij in aanloop naar de G20-top in Argentinië, die vrijdag begint. Tientallen pompstations van Shell zitten zonder benzine of diesel. De oliemaatschappij heeft problemen met de levering van de brandstoffen. Dat komt door de lage waterstand in de Rijn. Schepen kunnen daardoor vanuit Duitsland minder brandstof vervoeren... naar een depot in Arnhem. In het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede is opnieuw een verdachte aangehouden. De politie wil alleen bevestigen dat het gaat om een man van 30 uit Twente. Daar hij was gisteravond. Eerder op de dag waren al twee verdachten opgepakt in verband met de zaken. Man van 57 en zijn zoon van 32 uit Hengelo. De drie worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vier mannen... die twee weken geleden in een Enschedese growshop werden doodgeschoten. Het weer bewolkt, in het noorden ook wat zon, het is 3 tot 6 graden. Morgen vrij veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen. De temperatuur 5 graden in het noorden tot 10 in het zuidwesten.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 These what took you so long. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. a piece. often said but really ever meant. Ah. World War III, the earth shatters in pieces. Is that everything you show her a little swing. swing.